Goedemiddag, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Jemen zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de bombardementen van afgelopen nacht. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gooiden bommen op doelen van Houthi-rebellen. Deden ze omdat die rebellen de afgelopen tijd schepen aanvielen in de Rode Zee. En dat is een belangrijke handelsroute, vertelt correspondent Daisy Moore. Waar zo'n 15 tot 20 procent van de, van de internationale scheepvaart doorheen gaat. En als dat niet kan, omdat het te gevaarlijk is. Dan moeten ze omvaren en dat kost heel veel geld. Dus dat, dat wil de internationale gemeenschap liever niet. Die vindt het heel belangrijk dat eh, die scheepvaart gewoon diezelfde route kan blijven nemen. En dat er geen Houthis zijn in Jemen die dan plotseling die schepen aanvallen. Demissionair premier Rutte zegt dat hij achter de bombardementen in Jemen staat... omdat hij vindt dat de rebellen genoeg waarschuwingen hebben gehad. Mohamed Ihataren wordt vervolgd voor mishandeling. De voetballer werd vorig jaar februari opgepakt na een uit de hand gelopen ruzie. Eerder ook al vanwege een bedreiging. Voor beide zaken moet Ihataren nu voor de rechter komen. De voetballer had veel potentie, maar vergooide het, zegt sportverslaggever Dien van het Laar. Ihataren werd bij PSV meerdere keren uit de selectie gezet... en vertrok daarna naar Juventus, dat hem meteen weer verhuurde. Zijn tijd in Italië liep op niets uit en Iataren werd daarna gehuurd door Ajax. Door bedreigingen vanuit het criminele circuit kon hij zich lange tijd niet vertonen bij de Amsterdammers. Die besloten om niet langer door te gaan met iatara. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak is. Dan nog nieuws over hond Snoetje. Een weekje zou die Australische herder komen logeren in het dierenhotel van Piet in Os in Brabant. Maar zeven maanden later zit Snoetje er nog steeds. De eigenaresse komt hem maar niet ophalen en betaalt ook niet. Piet is er nu klaar mee, vertelt hij aan Hart van Nederland. Dus uh, diep treurig en elke keer een anders smoes En eh, zo, ja, de laatste maanden elke keer een, aan de draai blijven van... Eh, ja, mijn kind is ziek, ik ben ziek, ik heb geen auto. Al die toestanden meer. Volgens Piet van het Dierenhotel zijn er een boel mensen die Snoetje wel willen adopteren... maar daarvoor moet de eigenaresse eerst officieel afstand van Snoetje doen.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 No, I really don't Got can be here, my ears tonight, big man. Oh, oh, oh. I feel the fine see the light man I know those angers happen soon So I've got to hang out on my hang-up Cause on the buggy, I feel so helpful.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 Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía. Hace rato tengo sed de ti, yo no like where we are when we drive in your car. I like where we are here. cheeks can brush, our lips can touch. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend wat het Surinaamse Openbaar Ministerie nu gaat doen... nu de veroordeelde oud-president en legerleider Bouterse zich niet heeft gemeld voor zijn gevangenisstraf. Drie van de vier medeverdachten hebben zich wel gemeld. De Verenigde Staten noemen de luchtaanvallen op de Houthis in Jemen een succes. De bombardementen zijn volgens Washington voorlopig afgerond. De VS en het Verenigd Koninkrijk namen locaties van Houthi-rebellen onder vuur. Voetballer Mohamed Ihataren moet voor de rechter komen. Hij wordt verdacht van mishandeling en bedreiging, meldt de ANP. Ihataren, ex-PSV, staat op dit moment onder contract bij Slavia Praag. En het weer droog, morgen bewolkt, in het noorden wat motregen en dan wordt het een graad of vijf.